Waterbalgemoed bij het RWS Journaal. Bij de zware explosie vanavond zijn zeker 14 mensen gewond geraakt. Vijf raakten er zwaar gewond, één verkeert in kritieke toestand. Er wordt niemand meer vermist, maar voor de zekerheid zoeken de hulpdiensten nog door naar slachtoffers onder het puin. De oorzaak van de ontploffing in het centrum van Antwerpen is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een gaslek. De marechaussee wil meer overheidstoezicht op kleine vliegvelden. De elf kleine luchthavens van Nederland, zoals Budel, Teugen en Hogeveen... zijn makkelijk door criminelen te gebruiken voor bijvoorbeeld mensensmokkel en drugshandel... zegt de woordvoerder in Trouw. Ook zijn piloten op kleine vliegvelden nu nog niet verplicht... de gegevens van passagiers en bemanningen door te geven. In de stad in Californië heeft de politie 13 broers en zussen gered van hun ouders. De slachtoffers zijn tussen de 2 en 29 jaar oud... en werden uitgehongerd en verwaarloosd vastgehouden in het ouderlijk huis. Een aantal zat vastgeketend aan het bed. Een dochter van 17 had weten te ontsnappen en alarmeerde de politie. De 57-jarige vader en 49-jarige moeder zijn opgepakt. Robin Haas is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De enige Nederlandse deelnemer bij de mannen ging in vier sets onderuit. Tegen de veel lager geclasseerde Italiaan Lorenzo Sonego. Ook Richel Hogenkamp overleefde de eerste ronde in Melbourne niet. Gospelproducent Edwin Hawkins is overleden. Hij werd vooral bekend dankzij de hits Oh Happy Day. Het nummer is een bewerking van Hawkins van een christelijk lied uit de 18e eeuw. In Nederland stond het nummer in 1969 twee weken bovenaan de hitlijsten. Hawkins overleed in zijn huis in de Amerikaanse staat Californië op 74-jarige leeftijd. Het weer nog. Vandaag vallen er verspreid buien over het land. Soms met hagel en onweer. Later op de dag mogelijk ook natte sneeuw. Tussendoor soms wat zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen iets meer zon. En donderdag grote kans op storm. Dit was het NMS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 17 files. De meeste files leveren nog niet zo heel veel. Of in ieder geval geen verrassende vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Alkmaar en Beverwijk-Oost 7 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Vertraging is drie kwartier. En flinke vertraging ook op de A15 van Gorkum naar Europoort.